Zo moet het mogelijk worden het tijdelijke noodfonds voor de euro permanent te maken. Europees president Van Rompuy gaat kijken hoe het verdrag kan worden gewijzigd zonder dat de goedkeuring van de 27 nationale parlementen nodig is. Ook komt hij met voorstellen om landen te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. De regeringsleiders zijn het erover eens geworden dat de EU-begroting volgend jaar mag stijgen met maximaal 2,9 procent. De Europese Commissie en het Europees Parlement wilden een stijging met 5,9 procent. Nederland en Engeland wilden helemaal geen verhoging. Maar premier Rutte is tevreden met het compromis. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van de ministerie, blijkt uit een overzicht van staatssecretaris Knapen. Een directeur-generaal op een ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen organisaties geen subsidie als ze hun directie meer betalen. Knapen benadrukt dat ruim 90% van de onderzochte organisaties aan de norm voldoet. In Indonesië is het dodental van het tsunami bij Sumatra opgelopen tot 394. Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden. Die eilandengroep voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door drie meter hoge golven. Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Ook vandaag spuwt de Merapi weer as. Het Nederlandse Rode Kruis heeft het rekeningnummer 6868 geopend voor de slachtoffers van de twee natuurrampen in Indonesië. Het bed van de Vlaamse schrijver Willem Elschot heeft bij een veiling 4300 euro opgebracht. Het is een houten twijfelaar met snijwerk in de vorm van bloemen. De opbrengst gaat naar een organisatie die ervoor zorgt dat zieke kinderen via internet contact kunnen houden met hun school. De veiling was georganiseerd ter gelegenheid van het Elschotjaar.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 Thank you.